5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro stuurt het leger naar het Amazonegebied... in de strijd tegen de bosbranden. Die beslissing volgt na grote internationale druk op Bolsonaro... omdat hij te weinig zou doen tegen de branden. Militairen worden per direct naar de brandhaarden gestuurd... voor minimaal een maand, blijkt uit een presidentieel decreet, meldt persbureau EPI... In een tv-toespraak zei Bolsonaro dat het hoge aantal bosbranden in het Amazonegebied een gevolg zijn van droogte en hoge temperaturen. Chili kampt met een van de langste periodes van droogte in 60 jaar tijd. De problemen zijn vooral groot in de regio van de hoofdstad Santiago... in het midden van het Zuid-Amerikaanse land. Meren waar vroeger toeristen gingen zwemmen in de zomer... zijn compleet opgedroogd. Er valt al zo'n 10 jaar te weinig regen om vee, industrie en mensen van water te voorzien... Wetenschappers vrezen dat 60% van het land in woestijn zal veranderen. De Chileense overheid heeft inmiddels maatregelen aangekondigd om de droogte tegen te gaan. Noord-Korea heeft opnieuw twee projectielen afgevuurd. Waarschijnlijk gaat het om korte afstandsraketten. Ze kwamen terecht in de Japanse zee, maar niet in de territoriale wateren van Japan. De lanceringen volgen op een gezamenlijke militaire oefening van de VS en Zuid-Korea eerder deze week... Noord-Korea beschouwde die als bedreigend. President Trump voert een nieuwe reeks importheffingen in op Chinese producten. Op Twitter kondigt hij aan dat hij de huidige importtarieven verhoogt met 5 procentpunt. Het is een reactie op het Chinese besluit om importheffingen te verhogen voor Amerikaanse producten. Eerder tweette Trump dat Amerikaanse bedrijven in China hun productie naar de VS moeten terughalen. De Amerikaanse beurs reageert heftig op de oplopende handelsoorlog met China. De Dow Jones sloot met een verlies van 2,3 procent. Het weer, het is overwegend helder.